10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft de Palestijnen en Israël opgeroepen om vrede te sluiten. Hij deed die oproep kort na aankomst in Bethlehem op de westelijke Jordaanover. Een van zijn toehoorders was de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Na een ontmoeting met Abbas leidt de paus een openluchtmis bij de geboortekerk in Bethlehem. Daarna bezoekt hij nog een Palestijns vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanover. Paus Franciscus reist vanmiddag door naar Israël. Hij gaat onder meer naar Tel Aviv en Jeruzalem. In Oekraïne zijn de stemlokalen opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Zo'n 35 miljoen mensen zijn opgeroepen om te stemmen. De verkiezingen zijn bedoeld om de stabiliteit te herstellen. In de pro-Russische regio's Donetsk en Lugansk, die zich onafhankelijk hebben verklaard, worden de verkiezingen geboycott. De belangrijkste kandidaten om interim-president Turchinov op te volgen zijn ondernemer Poroshenko en oud-premier Timoshenko. Die zeggen dat ze willen doorgaan met de pro-Europese koers van de huidige regering. In de Limburgse plaats Baarlo bij Venlo heeft een automobilist vannacht twee fietsers van de weg gereden. Een van hen raakte zwaar gewond. Na de aanrijding reed de dader door. De Limburgse politie is in de regio een grote zoekactie naar de automobilist begonnen. De twee slachtoffers van rond de 18 reden met twee anderen over een verbindingsweggetje toen ze door de auto werden aangereden. Vanaf Schiphol vertrekken vanmiddag 12 speurhonden met begeleiders naar Panama om te helpen zoeken naar Chris Kremers en Lisanne Froon. De twee vrouwen worden sinds 1 april vermist. De kosten worden betaald door twee reisverzekeraars. De speurhonden die naar Panama gaan zullen zijn getraind in het zoeken en volgen van oude sporen.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 Ik heb er zin in. Eh, ik reed hier naartoe. Met een stralend blauwe lucht. Maar nu wat wolkjes. Ja, ik hoop dat het eh, toch een mooie dag blijft. Het wordt, blijft in ieder geval droog worden, met het nieuws. Ik sta tot uh, mijn knieën in de branding. En eh, ik heb mooie muziek voor u uitgezocht. We gaan eh, muziek draaien, een beetje het sfeertje van de zondagochtend. Sunday Morning. dit is een album van Steven Gilbert. het zijn niet de nachten in Zandvoort, maar de nights in Monte Carlo. Nou, ligt hier maar een eh, nou, dik duizend kilometer vandaan, denk ik. Wel een nummer om even lekker wakker te worden. wat relaxter door met eh, Nico. zij heeft het ook al over zondagochtend, Sunday morning. sommige mensen hebben toch een vooruitziende blik, denk ik. Want eh, toen ik hier vanochtend naartoe reed, ik ben extra vroeg van huis gegaan. Want ik denk, zal wel een file staan in verband met het mooie weer. Maar tegenwoordig kun je natuurlijk op internet kun je bekijken hoe dat eh, staat met de bevolking. En als je dat gedaan hebt, dan heb je die bevolking waarschijnlijk al aanzien komen. En eh, besloten van ja, ik ga misschien vanmiddag wel een lekker een strandwandeling maken. Maar ik blijf vanochtend toch nog even lekker langer in mijn bed liggen. Nou, dat kan ik me zo helemaal voorstellen. Het dat is het oude gevoel van eh, uitslapen. That old feeling. I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you called my, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning, and I knew the spark of love Dat was eh, Cannonball Adderley, voor de mensen die hem eh, nog niet hadden herkend. Eh, met de song Is You. Nou, het lied is voor u. We hebben hier in Nederland hebben we een, een mondharmonica player, luisteraars. Die heet Martijn Lutmer. Martijn Lutmer, jawel. En dat is waarschijnlijk wel de opvolger, zo schat ik in, van Toet Stielemans. Luister maar naar zijn versie van Danny Boy. die naam, Martijn Lutmer met eh, Sunny Boy was dit. En eh, Martijn Lutmer is een uh, virtuoos op het mondorgel. Dat heeft u zojuist kunnen, kunnen horen. En het swingde als een godgieter zou ik willen zeggen. Ja, hier ook live in de studio aanwezig luisteraars. Wel leuk om even te melden. Live in de studio. Uh, Zandvoort Meeuwen. Tenminste, dat dacht ik dat ze er waren. Ik moet eens even spieken misschien even van het toilet gebruik maken. Dat zou ook kunnen hoor. Dat ik ze gewoon even gemist heb. Dus even spieken hoor. Of ik, nee, nee, nee, ze zitten nog niet binnen. Ze zijn nog niet binnen, luisteraars. Het komt straks allemaal. Eh, die houden we even van me te goed. We gaan eventjes met Rita reis naar de kust. En we gaan eventjes kijken, voorbij de zandbanken... hoe diep de oceaan nou eigenlijk is. Nou ja, Noordzee, oceaan. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is Rita Reis was dat met eh, het trio van Pim Jacobs, uh, Ruud Jacobs op bas. U hoorde dat Rita net zelf nog uh, memoreren, luisteraars. Helaas niet meer onder ons natuurlijk, Rita Reis. Jammer. En ik zei het net al, het volledige elftal van Zandvoort mee weer binnen. Jawel. <laughs> ja. kustgeluiden. Het hoort een beetje bij ZFM Zandvoort natuurlijk. Hè? En eh, op de donderdagavond tussen 10 en 12 uur... dan eh, laat ik allemaal mooie ballads voorbij komen. Moet u ook eens naar luisteren. Gezellig. En eh, ik doe dat met heel veel plezier. En dan kun je ook via Facebookjes verzoekjes aanvragen in dat programma. Maar vanmorgen dus uitsluitend jazzy muziek. En ik heb ook mooie nummers voor u uitgezocht. Wat dacht u van Watching Matilda... Eh, ook uitgevoerd door Martijn Lutmer. Die ga ik straks voor u draaien. Maar eerst een nummer van uh, Lee Rittenauer. Ocean Avenue. Thank you zeker, hij kan beter gitaar spelen dan eh, mijn buurman hoor. Lee Rittenauer was dat met eh, eh, Ocean Wave. En het komt van zijn album Overtime. We gaan Paul Enka even de kans geven om ook iets jazzy te laten horen. Hij heeft in al zijn wijsheid besloten, luisteraars... om een aantal popsongs songs in een jazzy jasje te steken. Paul Enka, de man die My Way schreef. Wereldberoemd nummer natuurlijk. En uh, ja, nog veel meer bekende popliedjes. Maar dit is uh, een jazzy album van hem.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 en dit was Jump. Een hele bijzondere plaat nu van Cola Ogunkoya. Nou, ik weet niet wie het is, maar het klinkt fantastisch. Ayong Koya, zo heet hij. Het is een, eh, een Afrikaan, want dat had u al eh, gehoord aan het eh, ritme waarschijnlijk. Dat het een beetje Afrikaans overkomt. En nou, ik vond het hele zwingende muziek en ik wilde u dit niet onthouden. Dat geldt ook trouwens voor Cliff Richard, die ook zich in de jazz scene heeft bewogen hoor, luisteraars. Dat doet hij met een album dat heet Bold and Brass. En dit is Love Me or Leave Me. Cliff Richards. Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else want no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow to have it today. Give it back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. Richards ook eh, aan het zwingen. Nou, u heeft dat kunnen ervaren, luisteraars. Wellicht wel met een heerlijk kopje koffie, heb ik ook net genomen. Ik heb mezelf daar ook nog maar eens eventjes eentje ingetapt. Heerlijk. Jazzmuziek. Eh, ja, toch een beetje eh, luchtige jazzmuziek waar ik van hou. Want het al te ingewikkelde jazzgenre, dat, ja, dat vind ik eigenlijk, ja, ligt mij niet zo. En dat zult u ook niet van me horen. Sunday morning is het nog steeds. En dat geldt ook voor de Jazz Explorers. En die hebben de eer om dat u helemaal speciaal voor u te vertolken. Sunday morning. dat dat nauwelijks geloven, maar dit heette ook al Sunday Morning. En eh, ja, dit waren session muzikanten bij elkaar, want eh, eh, het was een session project. En het swingde, luisteraars, ik zeg het maar eens opnieuw, als een godgieter. Maputo, Bob James en David Sanborn. Steven we langzaam op de klok van 11 uur af. Maar blijf vooral luisteren, want ik ben tot 12 eh, uur met eh, heerlijke jazzmuziek bij u. heerlijk smikkende muziek. En eh, ja, de klok zwingt ook gewoon door. Eh, zo is het maar. Eh, de tijd gaat door, luisteraars. En, de meneer van het nieuws staat te trappelen van ongeduld... om ons te informeren van wat er allemaal weer gebeurt op de wereld. daar gaan we even naar luisteren. En straks kom ik nog een volle uur bij u terug... met nog meer heerlijke jazzmuziek. Zowel ontspannen jazz als een beetje swingmuziek. Hè? Want, daar zitten we voor hier bij CFM Zandvoort. Ik zou zeggen, luisteraars, neem nog een lekker bak koffie.